is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Deskundig. De mug uit Zuidoost-Azië heeft zich al in veel Zuid-Europese landen gevestigd... en wordt sinds 2005 ook in Nederland gesignaleerd. De zorg is dat hij zich hier door de stijgende temperaturen permanent vestigt. De tijgermug komt Nederland vooral binnen door eitjes van de mug in laagjes water... in geïmporteerde gebruikte autobanden. Ook kunnen toeristen ze meenemen vanuit Zuid-Europa met bijvoorbeeld een caravan. De tijgermug geeft niet alleen overlast omdat ze steken... maar er is ook een kleine kans dat ze tropische ziektes overbrengen, zoals Zika en dengue. Turkije-rapporteur voor het Europarlement Kati Piri zegt dat de onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de EU moeten worden opgeschort, nu president Erdogan alle macht naar zich toetrekt. Erdogan won het referendum over de uitbreiding van zijn macht nipt met 51% van de stemmen. Piri spreekt van een trieste dag voor alle democraten in Turkije. EU-voorzitter Juncker spreekt nog niet over het opschorten van de gesprekken. Hij wil het verslag van de waarnemers afwachten. Piri zegt verder dat er een onderzoek moet komen naar het besluit van de Turkse kiesraad om ongeldige stembiljetten toch mee te tellen in de uitslag. De Groninger Bodembeweging heeft zich teruggetrokken uit het overleg over nieuwe afspraken over afhandeling van de schade door gasboringen. Ook het Groninger Gasberaad overweegt het overleg te staken. De bewoners zijn teleurgesteld in minister Kamp. Die zou zich niets aantrekken van afspraken die de bewoners hebben gemaakt met de Nationaal Coördinator Groningen Alders. Eind vorige maand werd bekend dat gasbedrijf NAM zich niet langer bemoeit met de schadeafhandeling in Groningen, maar dat Alders dat gaat doen. Het weer, vannacht vooral in het zuiden regen. Daar is het een graad of 5. Elders is het een graad of 2 met kans op vorst aan de grond.